René van Brakel met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf zal na zijn vrijlating niet in zijn oude woonplaats Harderwijk gaan wonen. Dat heeft de directeur van Reclassering Nederland gezegd in Pauw en Witteman. Hij zegt dat van der Graaf niet in Harderwijk kan wonen omdat hij daar bekend is. Hij kan volgens de reclassering onder voorwaarden wel naar het buitenland. Na de aardverschuiving zaterdag in de Amerikaanse staat Washington worden nog 90 mensen vermist. Het dodental staat op 24, maar reddingswerkers hebben nog niet alle lichamen uit de modder kunnen halen. Het rampgebied ligt vol objecten die gevaar opleveren voor bergers. Bovendien zakken reddingswerkers weg in het drijfzand. Voor de tweede keer deze week is de zoektocht naar het vermiste vliegtuig van Malaysia Airlines stilgelegd vanwege slecht weer. De schepen en vliegtuigen moesten na enkele uren rechtsomkeerd maken. Gisteren werd bekend dat op satellietfoto's van het gebied een groep van ruim 100 voorwerpen is te zien, mogelijk brokstukken van het toestel. De VN-veiligheidsraad komt vanavond achter gesloten deuren bijeen om te praten over de lancering van twee raketten door Noord-Korea. Die werden dinsdag afgevuurd in de richting van Japan en kwamen terecht in zee. Het is voor het eerst in vier jaar dat Noord-Korea raketten afvuurt die Japan kunnen bereiken. De Belgische prins Laurent wordt vandaag langzaam uit zijn kunstmatige coma gehaald. Dat melden Belgische media. De 50-jarige prins ligt sinds vorige week in het ziekenhuis vanwege een hardnekkige longontsteking. Om beter te herstellen werd hij kunstmatig in coma gehouden. Het beursaandeel van de maker van het spelletje Candy Crush is gisteren op de eerste handelsdag flink onderuit gegaan. Het aandeel sloot met een verlies van 15 procent. Candy Crush was vorig jaar de meest gedownloade gratis app op smartphones en tablets. Het weer. Zonnige periode. In het zuiden een kleine kans op een bui en weinig wind. Het wordt tussen de 11 en 15 graden.